Het is de hoogste tijd om te gaan. De kroegen gaan dicht en de lampen gaan aan. De laatste bier, dan ga ik maar weer. De barman is mijn vriend, dat zeg ik elke keer. En toch wil ik nog even feesten, net als de rest. En heb ik aan dat laatste stukje avond de best. Laat mij nog even dromen van die mooie meid. Voor ik me door de taxi weer naar huis laat rijden. De taxi kan wel wachten, ja die blijft hier wel staan. We drinken nog een biertje of misschien nog wel twee. Dan is het voorbij en ga ik met de taxi mee. Hey, ik wil nog niet naar huis toe gaan. De taxi kan wel wachten, ja die blijft hier wel staan. Nu echt de allerlaatste, voordat ik ga. De barman zegt nog eentje dan en wij zeggen ja. En we gaan nog niet, en we gaan nog niet, en we gaan nog niet naar huis. Nee, we gaan nog niet nog niet, nee, we gaan nog niet naar huis. Hey, ik wil nog niet naar huis toe gaan. De taxi kan wel wachten, ja die blijft hier wel staan. nog eentje dan